Dat was hoofdstuk nummer 24. En vandaag in les 28 zullen we het hebben over Al-Fi'l al-Mudari' al-Mu'tal al-Akhir wa ahwalu I'rabihi. Maar voordat we daarmee gaan beginnen gaan we eerst uh, het huiswerk behandelen van het vorige hoofdstuk. Uh, eerst eventjes uh, de stelregel herhalen. De stelregel zegt, إذا وقع إذا وقعت كلمة مبنية في موضع من مواضع الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم لا يتغير آخرها ويقال إنها في محل رفع أو نصب أو جر أو جزم على حسب موضعها في الجملة Ik wil even hierbij opmerken dat als iemand een bepaalde les mist, dan zal het heel moeilijk lijken om de volgende les te volgen. Eh, want het hangt allemaal samen met elkaar. Het is niet zomaar een lezing, zeg maar dat je eh, de ene lezing bijwoont en je kan toch heel veel dingen begrijpen en de andere lezing niet bijwonen. En dan ja, mis je eigenlijk niet echt veel. Want die hangen niet echt samen met elkaar. Maar voor wat betreft de nahu, elke hoofdstuk heeft te maken met de vorige. En steeds wordt het opgebouwd. Totdat je een geheel hebt. En het is heel belangrijk dus om de lessen allemaal te volgen. En uh, alhamdulillah, de lessen worden ook opgenomen. Dus mensen die dat gemist hebben, die kunnen altijd terugvallen op de opnames om eh, ze in te halen. Tayyib, ik had het over een sterregel. Als een eh, kalima wat mabniya is, en we hebben gezien dat een kalima mabniya, dat is een kalima waarvan de laatste letter altijd hetzelfde teken houdt. Ongeacht de toestand van het woord in de zin. Dus of het mubtada is, of het gabar, eh, of het is eh, eh, fa'il, of het mef'ul bihi is, hij blijft altijd hetzelfde teken houden aan het eind. Dat is al mebni En we hebben gezien dat al-mabni kan voorkomen in een, een, toestand dat hij maar voor wordt. Dat hij rafa krijgt. Rafa. Of een nasb Of al-jar. Of al-jazm. Al deze vier kunnen bij een kalima mabniya van toepassing zijn. ولا يتغير آخرها in deze vier toestanden blijft de laatste letter hetzelfde teken houden. Of een fetha, of een kasra, of een sukoon, of een damma. Ik hoop dat jullie dat allemaal wel weten. Uh, ik uh, sta toe als iemand zeg maar, iets wil vragen, om het ook tijdens de les te vragen, is geen probleem. ويقال إنها في محل رفع en zo'n kalima die mabniya is wordt dan gezegd dat al-kalima mabniya fi mahalli raf'in أو نصب أو جر أو جزم على حسب موضعها في الجملة afhankelijk van de toestand in de zin dat is waar het over ging. En we hadden als voorbeeld Anta eh, rajulun muhaddabun." En zoals jullie weten, eh, mensen die eh, veel lessen hebben gemist en de, toch de eerste lessen hebben gehad. Anta is een ism waarmee een zin begint. En is het dus, wie kan mij vertellen wat het is? Een ism waarmee een zin begint, hoe noemen we dat? Wat is de Arab daarvan? Eh, dan ja, richt ik me eh, tot eh, zuster Om Sousan en zuster Om Hadia. Metsel niet, Ibn Mas'ud ook niet, want die hebben de laatste lessen ook gevolgd. Maar ik heb het over mensen die eigenlijk er voorheen waren en toch een aantal lessen later hebben gemist. wat is uh, al-i'raab van een ism waarmee een zin begint? اللي كان ما يدات فرتها تفضلي زوجة الأم سمسم ما شاء الله حسنت مبتدا ذاتيس مبتدا ان مبتدا فاتيس آه، اعراب دارفان هو وورد التايت مبتدا هو از التايت مبتدا فاتيس التيكن دي هورت باي مبتدا مرفوع احسنت هاي اس التايت مرفوع الين هير زين انت رجل مهذب انت heeft geen dhamma, maar heeft een fatha. En dat komt omdat anta mabni is. Is geen mu'arab, is niet mu'arab. Mabni betekent dat hij de laatste letter, of de laatste letter altijd hetzelfde teken blijft houden. Ongeacht of hij mubtada of maf'ul bih of is majroor of wat dan ook. Je zegt min anta. Of ja, het is misschien een, een, eh, ongelukkig voorbeeld. Maar je zegt, eh, eh, jita anta. Ongeacht de toestand van anta in de zin, die te blijft altijd hetzelfde teken houden. Dat, dat is een En we zeggen dus, omdat hij dat is, wij zeggen anta uh, ismun mabni ala al-fath في محل رفع مبتدا في محل رفع مبتدا خير ان شاء الله nu beginnen met de uh, opgave. En dan zal het bi'idnillahi ta'ala wat duidelijker worden. يقول السؤال بين ما في العبارة الآتية من الكلمات المبنية التي في محل رفع والتي في محل نصب والتي في محل جر والتي في محل جزم Eh, we zitten nu op bladzijde 26. Eh, 26. Eh, en de vraag zegt, welke woorden in de volgende zin zijn mebni fi mahalli rafijn en mebni fi mahalli nasbin mebni fi mahalli jarin en mebni fi mahalli jazmin. Dus ik lees even de zin en jullie, mij, en jullie vertellen mij welke woorden zijn mabni uh, uh, in de volgorde die ik genoemd heb. Ik lees even de zin. alladhina رجلا al-umur. جربوا an فسألته عن allati tuksibu allati tuksibu al-insana قبولا في هذه الدنيا فقال عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به وجامل من يجاملك ولا تقصرن في واجب عليك ولا تمكنن واشيا أن يفسد ما بينك وبين الناس Ik geef toe dat het een, een moeilijke zin is, maar ik zal eventjes de woorden uh, vertalen, of eigenlijk de hele zin vertalen. رأيت رجلا من الذين جربوا الأمور. Ik zag een man van diegene die ervaring hebben. Dus uh, jarrabul umur betekent uh, ze hebben veel meegemaakt. Ik heb een man gezien van diegene die veel hebben meegemaakt. فسألته عن الصفات التي تكسب الإنسان قبولا في هذه الدنيا. En ik vroeg hem naar de eigenschappen, de eigenschappen die een mens doen accepteren in deze dunya, in dit wereld. Dus dat de mens wordt geaccepteerd door de mensen, door de andere mensen. فقال, en hij zei, عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به behandel de mensen of ga met de mensen om op de manier dat jij wenst dat de mensen met jou omgaan. وجامل من يجاملك al-mujamala, dat is een soort eh, dat je eigenlijk overdrijft in het doen van het goede. Overdrijft in het doen van het goede. Ook al is het iets wat je eigenlijk niet graag wil. Dat is al-mujamala. Wajamil men yujamiluk. dat moet je dus doen voor degene die dat voor jou doet. ولا تقصرن في واجب عليك أن يمتنيت كورت كوما إن يو بليخت ولا تمكنن واشيا أن يفسد ما بينك وبين الناس أن يمخ أو je moet geen gelegenheid geven voor een, een lasteraar of een achterklapper dat hij Eh, eh, de band tussen jou en de andere mensen gaat eh, bederven of verderven. Slecht maken. Dus je moet geen gelegenheid geven, geen kans geven aan een lasteraar of een, hoe noem je dat, een achterklapper, dat hij ehm, uh, hetgeen tussen jou en de anderen verslechtert. De band die tegen jou, tussen jou en de andere mensen verslechtert. Dat is de vertaling. Nu moeten wij al-kalimat al-mabniya eruit halen en uitleggen of het mabni fi mahalli rafa'in is, fi mahalli nasbin, fi mahalli uh, uh, jarrin, dan wel fi mahalli jazmin. Laten we beginnen. Wie kan mij iets daarover zeggen? Ra'aytu rajulan من الذين جربوا الأمور umur Laten we الزين بخينا طيب تفضل أخي ابن مسعود بسم الله إيش رأيت رأيت سير مضارع مبني على على سكون لا محال له من الإعراب تاء ضم متصل مبني على السكون مبني على الضمة في محل الرفع ik heb het weer verkeerd gedaan. <laughs> nu is er wel geluid, denk ik. Hè? Ja. Uh, is geen fi'al modaria, maar fi'al madi. Fi'al madi. En die is inderdaad altijd mebni, Fi'al madi, mebni ala as-sukoon in dit geval, omdat ta al-mutaharika erachter komt. En ta, maar hij is niet in uh, eh, wat, want hij is zelf hij krijgt geen i'raab. Maar ta wel. Ta, dat is al-fa'il. Dat is degene die de, de, de handeling verricht. Degene die zag. En dat ben ik dus. Ra'aytu. Ik zag. Dus het ta hier is inderdaad uh, mabni ala al-damma. Ra'aytu. مبني على الضمة في محل ماذا؟ في محل رفع zoals je zei inderdaad في محل رفع فاعل omdat het فاعل is الفاعل is altijd مرفوع uh, en ta is een damir en die is dus mabni dat klopt uh, ik hoop dat het duidelijk is anders hoor ik het wel en dan gaan we verder naar de volgende of het volgende woord wat mabni is in de zin رأيت رجلا من الذين جربوا الأمور wie gaat verder تفضل أخي بن سعد من من الذين جر مجرور عليهم كيف أعرب عنه طيب, اوكي هي heel من is inderdaad een, een, een harf, alleen hij heeft geen uh, mahal min al iraab Die heeft geen i'raab. Dat is gewoon harf jar. En alladhina, alladhina En nu komen we terug op een regel die we gehad hebben. Namelijk dat uh, al-ism eh, wordt herkend aan een aantal kenmerken. Een van die kenmerken is dat harfu ervoor kan komen. En dat is dus het geval hier. Je hebt een, een kalima en daarvoor heb je min. En min is een harfu Dus dan weet je zeker dat die kalima ism is. En geen fi'al en ook geen harf. Alladina is dus ism. Het is ism majroor. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Het is ism majroor. Alleen zoals je ziet, Alladina heeft een fatha. Bij de noon heeft hij fatha en geen kasra. En waarom is dat? Omdat alladina niet mu'arad is, maar mabni. Die fatha aan het eind die blijft altijd hetzelfde. En daarom zeg je hier mabni ala al-fathi fi mahalli en dan mag iemand van jullie مبني على الفتح في محل ماذا في محل ماذا في محل رفع في محل نصب في محل جر وفي في محل جزم تفضل أخي متسم في محل جر لأن مسبوقا بحرف جر أحسنت هذا هو في محل جر لأنه اسم مجرور لأنه سبق بحرف الجر الخوت طيب بخن فادر وار إس إن دزين نخ أن كلمة مبنية كي جربوا ذات اسفع الماضي الأمور هبه نوخين ديز الزين رأيت رجلا من الذين جربوا الأمور هبه نوخين ديز الزين أن كلمة ضد مبنية إس خد كيكا we hebben nog steeds in deze zin iets wat we nog niet رأيت رجلا من الذين جربوا الأمور طيب تفضل أخي بن مسعود جربوه في يوم ماضي مبني على على على الضمة الاتصال به الواو الجماع واو الجماع نعم dat كلوبت دوش جربوا اس فعل ماضي مبني على الضم لاتصال واو الجماعة به. امار هاي زلف heeft geen محل hè? heeft اعراب خين لا محل له من الاعراب. Hij is فاعل fa'il of Eh, je kan niet zeggen marfu' is mabni en dan stop. Geen mahal. Maar is er iets wat wel een mahal heeft? In dezelfde zin nog. Wat dan? Eh, ik geef even het woord, ik geef even het woord aan broeder de Tfaddala geen Metsel. Eh, misschien uh, broeder Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud, ik zag net je hand omhoog. Wou je antwoord geven? Je kan het ook proberen als je wil. Probeer het. Je had het wel goed voor ra'aytu. Nu kun je het, het is uh, bijna hetzelfde. Hè? is واو الجماعة مبني على السكون في محل رفع فاعل نعم أحسنت يا خود بطيست الواو ديس دوس مبني على السكون في محل رفع فاعل هيس فاعل اندارم زي في محل رفع هي الخود دخلنا نار ذا فوخن فسألته عن صفات أو عن الصفات التي تكسب الإنسان قبولا في هذه الدنيا ظاهر هي كلمة مبنية فسألته عن الصفات التي تكسب الإنسان قبولا في هذه الدنيا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فسألته فسألته laten we بخينا ik vroeg hem hier uit, uh, uit dit woord, als het ware, kun je heel veel eruit halen. تفضل أخي بن سعد سألته فعل آه، ماضي مبني على سكون لا محل له من الإعراب التاء ضمير متصل مبني على مبني على الضمة في محل الرفع فاعل الهاء ضمير متصل مبني على سوق على على الضمة في محل النصب مفعول به Dat is heel goed. Je hebt het heel goed gedaan. Kijk, als je dit begrijpt, dan uh, weet ik dat je de hele les, les begrijpt. فسألته سأل, dat is fi'al madi, mabni ala sukun. Daar houdt het op. Hij heeft geen mahal. Eh, het ta, dat slaat dus op ik. Ik vroeg. Toe. Dat is toe. Dus damir muttasil, dat betekent moet muttasil. Het is een damir die verbonden is. Dat hebben we nog niet gehad, maar daar gaat het ook niet eh, om eigenlijk. Het gaat erom dat het mabni is, want hij krijgt altijd die damma, als ik het heb over ik, آه، مبني على الضمة في محل رفع فاعل امتت هاي فاعل عند الهاء عندما تسلطب هم اكفروخ هم ده تستمير متصل آه، مبني على الضم او في محل نونيت الرفع مع نصب مفعول به وقت مفعول به سلطيت منصوب ضروري ستهير مفعول به omdat de handeling op hen wordt gericht. Hij wordt ge, uh, ge, uh, gevraagd. Hij wordt gevraagd. Ik ben degene die vraagt. Dus ik ben al-fa'il. En hij wordt gevraagd. Dus hij is maf'ul bih. طيب. Um, فسألت عن الصفات التي تكسب الإنسان قبولا في هذه الدنيا Nou, we kunnen verder gaan. Wie kan verder gaan? فسألته عن الصفات التي تكسب الإنسان قبولا في هذه الدنيا. En ik vroeg hem naar de eigenschappen die de mens doen accepteren in dit of in deze wereld. فسألته عن الصفات التي تكسب الإنسان قبولا في هذه الدنيا sommige الدنيا زين هير مولك ما خيف نيت uh, آه، nou, نعم، اتفضل أخي موسى آه، يفعل مبني لكن لا محل له من الإعراب إذن التي اسم الموصولة مبني على السكون في محل النصب في محل النصب آه، مفعول به الثاني او آه، تقول البدل ما شاء الله اخوت اخ ابن مسعود علين يا تسخين مفعول به ثاني هير فانت هبنت عن as-sifati عن الصفات dus عن is حرف جر en الصفات is اسم مجرور en التي is in dit geval zoals je zei bedel klopt dat is bedel maar dat is iets wat we nog niet hebben gehad maar voor nu zeg ik het is gewoon uh, het moet de sifat volgen uh, even wachten broeder Samad uh, eerst even dit afmaken en dan mag je wat vragen إذن التي is een bedel, dat wil zeggen hij volgt al-i'raab van sifat. En sifat is hier majroor, dus التي is ism موصول مبني على السكون في محل جر جر want صفات is ism majroor ism majroor is het een beetje duidelijk Eh, wat bedel precies is, dat kunnen jullie nu vergeten. Dat komt later inshallah ta'ala. Maar wat jullie wel eh, moeten even weten nu, is dat allati de arab volgt van asifat. sifat Dus mabni al sukoon, omdat Dilia lia sukoon heeft, heeft geen damma, geen fetha, geen al-kasra. Dus mabni al sukoon, fi mahalli jarrin, om waarom is hij majroor? Omdat sifat ook majroor is. طيب تفضل أخي صمد wat is er? Wat is je vraag? اخي طيب. التي تكسب الإنسان قبولا في هذه الدنيا التي تكسب الإنسان تكسب الإنسان قبولا في هذه الدنيا دي كان فادر خان طيب تفضل أخي مسعود ابن مسعود هذه اسم آه، الإشارة مبني على على الكسرة في محل الجر Heel goed, dat klopt. Accent. Uh, dus هذه is ook mabni en hier is في محل جر waarom? Omdat uh, الحرف الجر ervoor komt. Dat is goed. Uh, dan gaan we verder. فقال فقال en hij zei عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به laten درامي بخيمة عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به Nou hier heb je ook een aantal woorden die zijn. عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به behandel de mensen, behandel de mensen, eh, of ga met de mensen om op dezelfde manier als, je, als jij zelf wenst dat mensen met jou omgaan. Tfaddal Achib Mas'ud, wat is je vraag? Eh, het woordje dunya van de vorige zin nog, is die niet ook uh, eh, madini? Nou, het is goed dat je die nul geeft, want dan weet ik dat ik tegen mezelf zit te praten. Het dunya is niet eh, mabni, maar het is mu'arab. Alleen voor het dunya is het moeilijk om het teken te laten zien in de uitspraak. Het dunya. En daarom zeggen we, en dat zal komen eh, bij eh, het hoofdstuk die we zo meteen gaan behandelen. het is moeilijk om het teken bijvoorbeeld dhamma of een fetha. Eh, niet moeilijk, maar onmogelijk om die op de elf te krijgen. Dus als het bijvoorbeeld voor is, dan kun je het niet zeggen ad-dunya u of zoiets. Dat is onmogelijk. Vandaar dat, het, eh, dat we dan spreken over het taqdir al-muqaddara. Dus we hebben het over al-haraka al-muqaddara. Maar dat uh, zullen we inshallah zo meteen zien. Maar het is niet mabni, het is mu'arab. طيب we gaan verder dus. فقال عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. عامل, dat is dus een, har, een fi'lu amr. Die heeft dus geen mahal. Die is wel mabni, maar heeft geen mahal. Bima. Nou, bima, daar kun je wel iets vinden. Bima. Nou, تفضل أخي ابن مسعود. نعم مبني على على سكون في محل الجر نعم dat كلوبت دوس الباء اس حرف جر الماء اسم موصول مبني على السكون في محل جر. اون Omdat الحرف الباء ervoor staat en dat is في محل جر بما تحب أن يعاملوك به أن يعاملوك به Nou hier hebben أوك الواو الواو أن يعاملوك به الواو zoals we gezien hebben in جربوا جربوا دوش الواو هي ريس الفاعل إز ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع ومدتت فاعل إيس إن وزيدت ميتة تندرس دمخي له فادرخان أن يعاملوك به في خط فادر أن يعاملوك به تفضل أخي بن مسعود ik zag net je hand even omhoog misschien wil jij antwoord geven تفضل أخي ابن مسعود الكاف ضمير متصل مبني على على الفتحة في محل النصب مفعول به of مبني على على الفتح في محل رفع فاعل ik denk مفعول به en dan به is uh, به is حرف جر en dan الهاء ضمير متصل مبني ناي Het is heel goed, goed geprobeerd. En An yu'amiluka. Kijk, die wow die was de fail En je kan dus niet twee keer de fail hebben. Al-wow is dus de fail Damir muttasil. Mabni ala sukoon fi mahalli raf'in. Dat is waar. En kef, want je zegt je yu'amiluka. Zij gaan met jou om. Zij behandelen jou. Dus dan is het mef'ul bihi inderdaad. Dan is het bij. Al kaf is dus nog متصل مبني على الفتح في محل نصب نصب مفعول به ان به En bij جر ba is En ha is meer ضمير متصل مبني على الكسرة على الجر في محل في محل جر مبني على الكسرة في محل جر ها waarom omdat الباء ervoor staat en dat is حرف جر uh, ik stel voor om het hierbij te houden We gaan niet verder de zin afmaken. Hoewel jullie alle recht hebben om te zeggen van we willen mee doorgaan. want ik vind het toch een beetje moeilijk om deze zin eh, helemaal af te maken. Eh, terwijl de andere opgaven ja, meer duidelijkheid geven in de, eh, in de zaak. Dus we gaan over tot opdracht 2. Maar nogmaals, als er vragen zijn over het eerste, de eerste opdracht, dan zijn die welkom. السؤال أو التمرين الثاني ضع الأسماء المبنية الآتية في جمل مفيدة بحيث تكون مرة في محل رفع ومرة في محل نصب ومرة في محل جر إن هاي زينيت ومرة في محل جزم hij zijn ومرة في محل جزم Wie kan mij vertellen waarom? Waarom heeft de schrijver niet gezegd وَمَرَّةً فِي مَحَلِّ جَزْمٍ Hij heeft alleen maar gezegd في محل رفع مرة في محل رفع ومرة في محل نصب ومرة في محل جر Wie kan mij vertellen waarom hij niet gezegd heeft في محل جزم Wie kan een antwoord geven behalve broeder Ibn Mas'ad Ik lees de vraag nog een keer. Da'il asma al-mabniyat al-atiyata fi jumalin mufida. Dus maak zinnen met de volgende asma. Maak goede zinnen met de volgende asma. Dus uh, meervoud van ism. Zodanig dat ze mabni worden fi mahalli raf'in. Marra, dat is één keer. En een andere zin. Fi mahalli nasbin. En een andere zin. Fi mahalli jarrin. Maar hij zei niet fi mahalli jazmin. Mijn vraag is waarom heeft hij dat niet gezegd? عليهم برودري بن مسعود طيب تفضل أخي بن مسعود ما شاء الله heel goed dat is het antwoord الجزم heb je alleen bij الأفعال en heb je nooit bij الأسماء dus je kan Een, een ism kan nooit komen majzoom of mabni fi mahalli jazmin. Dat mag niet, dat kan niet. Dat kan niet. Waar staat dat dan? Wat staat, eh, wat doe je eh, zuster om zo zijn? Wat, wat staat wat? Waar staat wat? Even voor de duidelijkheid voor je vraag. dat al-jazm alleen voorkomt in afa'al. Is dat behandeld in de vorige lessen? Ja, dat is inderdaad behandeld. Dus al-afa'al, die mogen rafa hebben, die mogen al-jazm hebben, die mogen al-nasb hebben, maar ze mogen nooit al-jar hebben. En al-asma, ze mogen al-rafa hebben, ze mogen al-jar hebben, ان زموخن النصب هبه مار زموخن نويت الجزم هبه وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ذات از ان ذا دات بهامرت ان انواع الاعراب ان انواع الاعراب خلوها فيك مدارس انواع الاعراب يعني ذات از هوفستك 20 طيب الذي لا تفضل بخينا مات الذي وعليكم السلام ورحمه الله اخي برودر سيفن سيفنتر Laten we beginnen met alladhi. Maak dus een zin zodanig dat alladhi mabni fi mahalli rafa. تفضل أخي ابن مسعود جاء محمد الذي ضربني Dat is heel goed. جاء محمد الذي ضربني ضربني Je kan ook Mohammed weglaten. Dus de naam niet noemen. Je kan zeggen. Ja'a alladhi darabani. Dus degene die mij geslagen heeft is gekomen. En alladhi hier is fa'il. Is fa'il. En vandaar dat alladhi mabni ala al al, al, al sukoon. kijk maar die lia heeft geen al fatha, geen damma geen kasra Mabni ala al sukoon. Fi mahalli في محل آه، رفع فاعل امضت هي فاعل ان اشي زيخت جاء محمد الذي ضربني داني ستخين فاعل مار بدل اني تخفض دات واس في محل رفع ني انزين مت الذي في محل نصب دات موت ني دايدلك زين كيك كيب gezegd of broeder Ibn Mas'ud heeft gezegd Ja'a alladhi darabani je kan het nu je kan het nu omdraaien of in ieder geval zo gebruiken dat alladhi maf'ul bih wordt bijvoorbeeld تفضل أخي ابن مسعود ضربت الذي جاء Heel goed. al alladhi ja'a. Dus ik sloeg degene die kwam. Ik ben degene die sloeg. Dus betekent ik ben fa'il. En degene die kwam, dat is maf'ul bih. Dus alladhi in dit geval is mabni ala al-nasb. En nu mabni ala of mabni fi mahalli jar. Fi mahalli al-jar. Dit is ook uh, moet niet moeilijk zijn. Wie probeert het? Ik kan zeggen, dus degene die kwam sloeg mij, ik sloeg degene die kwam. Je kan ook iets anders doen met degene die kwam, bijvoorbeeld. Je kan hem, nou ik geef een, een tip voor anderen, misschien dat ze ook meedoen. Uh, je, kan hem begroeten bijvoorbeeld. Degene die kwam kun je begroeten. Of je kan langs hem lopen. Of je kan met hem spelen. Of je kan met hem praten. Enzovoort. Dus probeer iets van te maken. Niemand? Dan geef ik het woord aan broeder Ibn Mas'ud. Tfaddal. كنت ذاهبا إلى الذي جاء Dat klopt. كنت ذاهبا إلى الذي جاء. Ik was aan het gaan, ik was onderweg aan, naar, degene, naar degene die kwam. Ik was onderweg naar degene die kwam. Dus hier, ila alladhi. Alladhi is dus in dit geval mebni, hè, mebni fi mahalli jarrin, omdat harfu jar ervoor kwam. Tayyip, hetzelfde gaan we doen met haula. Met haula'i. En haula'i betekent deze, meervoud. Dat kan meervoud van vrouwen, ook meervoud van mannelijk. Mannelijk of vrouwelijk. Haula'i betekent deze. Je zegt deze mensen. Haula'i en nas Of deze vrouwen, haula in nisa, of deze mannen, haula in rijal, enzovoort. Dus maak een zin zodanig dat haula'i in een, uh, erin komt, mabni ala Rafa. Dit moet heel simpel zijn, dus je hoeft niet ver te denken. Maak eens een zin zodat haula'i, deze fa'il wordt bijvoorbeeld, om, om het zomaar te zeggen. Dat kan ook een, eh, de vraag zijn. En als het fa'il is, dan is het mabni fi mahalli rafa. Dus wat, kan, wat kunnen deze mensen bijvoorbeeld doen? Vertel iets. Ik zie weinig activiteiten. Ik hoop dat we niet slapen. Kijk, dit is een beetje interactief. Hè? Je moet niet denken van ik zit alleen maar te praten. Ik kan wel alleen maar doorgaan met praten. Maar het gaat uiteindelijk om dat jullie het ook begrijpen. Wat dan is zuster Om Sansan. هؤلاء الكتب جميلة هؤلاء الكتب الكتب جميلة uh, heel goed geprobeerd heel goed geprobeerd alleen ja الكتب uh, dat is uh, zoals wordt genoemd in het Arabisch dat is غير عاقل die hebben geen verstand en dan gebruiken we als je wil zeggen deze boeken dan zeg je هذه الكتب in plaats van هؤلاء الكتب omdat het geen verstand heeft. Dus haula'i gebruik je alleen voor iets wat verstand heeft. al-aqil. al Ja, zie je dus door voorbeelden te geven, kom je nieuwe dingen te weten. Daarom zeg ik, het is heel goed om zelf actief te zijn en eh, antwoorden eh, mee te doen. Dus eh, in plaats van kutub kun je bijvoorbeeld mensen gebruiken. Of vrouwen, of mannen, of kinderen, of wat dan ook. Dus de vorige zin zou dan zijn هذه الكتب جميلة وعليكم السلام wa barakatuh. وبركاته تفضل هذا شيء niet gemaakt vandaar dat ik niet meedoe يلا تشتري مسوسا يمخ يتصندس في الزينة هؤلاء الكتب فرفان الكتب ميت iets anders تفضلي Want uh, ja, je zit wel in de goede richting. Of je komt barakallahu ta'ala. Je zit wel in de goede richting. هؤلاء الرجال جائعون هاخد نعم هؤلاء الرجال هؤلاء الرجال هذه المدرسة هؤلاء الرجال نعم رجال بتكنت mannen ها dat is wat دانكيك bedoelt الرجل ik دوش هؤلاء الرجال جائعون ورطن هؤلاء الرجال جائعون dat is heel اس هؤلاء مبني على ماذا مبني على ماذا اسم mijn vraag مبني على ماذا على الضم نيت على الضم ني kijk ik, ik, ik vraag om, om dit misverstand weg te halen. Mabni ala, eh, je moet kijken naar het teken die dat woord werkelijk heeft aan het eind. Welke teken heeft dit woord aan het eind? Werkelijk. Haula'i. Welk teken? Al-kasra, ahsanta. Dus je zegt, mabni ala al-kasra. Dat wil zeggen, hij is gebouwd op de kasra De kasra blijft die houden, ongeacht de toestand van haula in de zin. Of het fa'il is, of het mubtada, of het khabar is. Maakt niet uit wat het is. Die kasra blijft de kasra Haula. En nu is de vraag, Fi mahalli ماذا je zegt مبني al kasra, لكن fi mahalli ماذا Fi mahalli ماذا المحل المحل betekent uh, wat de werkelijke i'raab is van, van het woord de i'raab van het woord kijk het is een ism en het komt aan het begin van de zin dus في محل dan denk ik, eh, dan zeggen we niet op dan, maar we zeggen Rafa. Arrafa, fi mahalli rafa. We zeggen fi mahalli raf'in, of fi mahalli jarrin, of fi mahalli nasbin, of fi mahalli jazmin. Dus het is inderdaad fi mahalli rafa. Waarom fi mahalli rafa? Fi mahal, nee, betekent niet in plaats van. Eh, letterlijk, letterlijk betekent in de plaats van, ja. Maar dat is niet de betekenis die we kennen in het Nederlands. In plaats van. Uh, instead of. هؤلاء مبتدا أحسنت omdat het مبتدا is dus مبني على الكسرة في محل رفع مبتدا في محل رفع مبتدا dat is het compleet complete uh, i'rab. Dat is de complete i'rab. Even kijken, ik zag iemand. Oh, is al weg. Is al weg. Hm. طيب <laughs> وفيكم بارك الله تعالى nu nog een zin, nog een zin, maar nu moet haula'i mabni fi mahalli nasb. Fi mahalli nasb. Ook dit moet niet eh, moeilijk zijn. Ik ben bereid gewoon om het heel uh, uh, ja, uitgebreid uit te leggen en zo. Het je moet niet schamen en, en dergelijke. تفضل أخي متسل سألت هؤلاء Dat is correct. سألت هؤلاء dus je wijst naar uh, mensen of uh, mannen of wat dan ook, of jongens. Of, en jij zegt, ik vroeg deze. Huh? Ik vroeg deze. سألت هؤلاء إن هؤلاء هير إسن دادا دوس مبني على الكسر ها هاي بلايك دوس الكسر هذا في محل نصب هير فارو ميست في محل نصب ومدت هير مفعول به إس هي الخط إن في محل جر في محل جر فيديو تاتي تفضل بريدر سيفن dat is heel goed ذهبت عند هؤلاء ik ging naar deze deze mensen of deze jongens of wat dan ook en إلى is حرف جر هؤلاء is مبني على الكسر nog steeds في محل جر in dit geval omdat إلى ervoor staat of عند ervoor staat heel goed طيب nou ما إن هذه خط op dezelfde manier ما إن هذه خط eigenlijk op dezelfde manier dan gaan we naar opgave 3 de vraag zegt أكد الأفعال الآتية بنون التوكيد ثم ضعها في جمل مفيدة بحيث تكون في محل جزم salam wa barakatuh. Wat moet je hier doen? Je moet nu het tawkid toevoegen aan de werkwoorden. En dan moet je ze in goede zinnen maken, zodat zij fi mahalli jazm komen. Is het duidelijk? Je moet noon het tawkid toevoegen, zoals we gezien hebben. Noon het tawkid, dat is, waar ik wa dat is een noon die je toevoegt aan een werkwoord, zodat je dat werkwoord gaat benadrukken. Benadrukken, versterken. En er bestaan twee soorten. Noon het tawkid thaqila, de zware. En noon het tawkid al-khafifa, de lichte. Het eerste werkwoord, ya'kulu. يأكل تفضل أخي برودر سيفن سنت ما شاء الله الخد لا تأكلن كثيرا لا تأكلن كثيرا نعم دوس الإعراب برودر سيفن سنت فور تأكلن تأكلن لا تأكلن دار مت moet الإعراب فلدو <clears throat> تأكلن فعل مضارع مبني لاتصاله بنون التوكيد مبني على ماذا ها؟ مبني على ماذا تفضل dat تسخوت مبني لماذا مبني لأنه متصل بنون التوكيد مبني على الفتح هيلخد تأكلا تأكلان في محل ماذا مبني على الفتح في محل في محل جزم هيلخد ضرم في محل جزم هيخد عبد الله ده تيس لا تأكلان كده omdat ja omdat la en nahiya ervoor staat en dat is tajzim ze zorgt ervoor dat het, het, het werkwoord الفعل المضارع die daarna komt majzoom wordt heel goed dat is een heel goed antwoord dat klopt nu يتحدث يتحدث hetzelfde met يتحدث يتحدث Wie voegt noen het tawkid toe aan yatahaddethu, zodat uh, het werkwoord mebni wordt fi mahalli jazm. Het gaat eigenlijk op dezelfde manier als broeder 77 net heeft aangegeven. تفضل أخي متسل لا يتحدثن الإمام عن التوحيد Als ik het goed heb gehoord, لا يتحدثن الإمام على التوحيد of لا يتحدثن الإمام عن التوحيد heb ik het goed gehoord? لا يتحدثن الإمام على التوحيد hmm. Kijk, in dit geval heb je niet al-jazm. Je hebt niet al-jazm. Want die la is niet la en nahiya maar la en nafiya Je verbiedt niet, niemand iets om te doen. Maar je ontkent. Je zegt dat de imam niet praat over het tawhid. En dus krijg je hier geen jazm. Het enige wat al-jazm veroorzaakt, dat is la en nahiya. La en nafiya niet. Kijk maar, haal die nun het tawkid weg. Dan, dan zou je zeggen, la yatahaddathu al-imamu aan het tawhid. Je gaat niet zeggen, la yatahaddath al-imamu aan het tawhid. Want alleen als je het tegen iemand hebt, je verbiedt iemand om iets te doen, dan pas krijg je die jazm. krijg je al-jazm. Dus la an-nahiya die veroorzaakt al-jazm. En la an-nafiya, an-nafiya met al-fa, de ontkennende la, die, heeft, die veroorzaakt geen al-jazm. Uh, اسمح لي أخي نجيم كم زوبايا إن شاء الله طيب أخي ابن مسعود تفضل heel goed. Dat is een hele goede voorstel van broeder Ibn Mas'ud. Hij zegt, je kan die la veranderen in lem. En dan krijg je wel al-jazm. uh, uh, jazm Dus dan wordt het لم al-imamu anit tawhid. dan is het inderdaad mabni ala al على fi في jazmin. جزم hoe? Subiqabilam. Dat klopt. Duidelijk? Je wou nog iets zeggen, broeder Ibn Saud? Tayyib, uh, broeder Achi, is als je. Eh, heeft u de reg grammatica regels ergens staan in het Nederlands? Ja, er is een zuster die, die uh, samenvattingen maakt. En ze heeft mij een aantal samenvattingen gestuurd en die ja, zal ik inshallah op de site zetten als de site eh, online is. Maar als je ze wil hebben, dan kan dat ook voortijdig. Maar je hebt ook een keer gevraagd naar de, ehm, de audio eh, lessen. Die zal ik je ook overzenden als je dat wil. Eh, via Paltalk. Maar dan moet het niet vandaag zijn, want Anders duurt het lang. Dan gaan we een andere dag afspreken, inshallah ta'ala. Als ik online ben, dan kan ik het eh, jou eh, overzenden. Inclusief die samenvattingen, bi'idnillah ta'ala. Dan gaan we nu verder. Yusa'idu en yazra'u laten we even staan. Maar natuurlijk als jullie... Sorry, wat betekent? يتحدث يتحدث بتكنت آه، براتن براتن نطيس يتحدث دوس لم يتحدث الإمام عن التوحيد الإمام سبرك نيت أو برات نيت أوفر التوحيد هل بماي خهورت برودر نجيم وجزاكم Dan ga ik nu naar Arab. Temrin al-Rabia. Opgave 4, al-Arab. Namuraj, voorbeeld. Hadara men sa'adnahu. Hadara men sa'adnahu. Eh, dat wil zeggen, degene die wij geholpen hebben, die kwam. Die kwam. Dus degene die we geholpen hebben, die kwam. Daar moet je Arab voor doen en dat staat op bladzijde 26. Ze hebben gezegd حضر فعل ماض مبني على الفتح zo doe je dus الإعراب من فاعل مبني على السكون في محل رفع Je kan ook zeggen men اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل ساعدناه ساعد فعل ماضي مبني على السكون ونا فاعل مبني على السكون في محل رفع والهاء مفعول به مبني على الضم في محل نصب سو doe الإعراب dus al Laten we nu oefenen. Hadihi wardatun jamilatun. Hadihi wardatun jamilatun. Wie doet hier al-i'rab? Ik kan in ieder geval een begin maken. Maar voor de rest is het wat moeilijk. Want er, er is iets hier wat we nog niet hebben gehad. Maar het begin kun je in ieder geval wel maken. هذه وردة جميلة دي سموية روز اتفضل أخي بن مسعود هذه آه، مبنية على كسرة في محل رفع آه، مبتدا آه، وردة خبر مبتدا مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة جميلة نعت لوردة والنعت المرفوع مرفوع مثله Het spijt me heel erg, broeder Ibn Mas'ud. Ik was eventjes bezig met broeder Najim in privé. Ik heb niet alles gehoord wat je gezegd hebt, dus als je het niet erg vindt, wil je het nog een keer herhalen, barakallahu fik. هذه اسم الإشارة مبني على الكسرة في محل رفع فاعل آه، وردة خبر المبتدا مرفوع علامة رفع الضمه ظاهرة آه، جميلة آه، نعف لوردة ونعف المرفوع مرفوع مثله طيب يبدولت مبتدا كب دنكك خورت فاعل مار ik denk dat je bedoelt moebtada. Uh, Hebi is مبني على الكسر في محل رفع مبتدا ها dat klopt en wardatun ja vandaar dat ik uh, gezegd heb dat het een, een, beetje moeilijk is omdat we dat nog niet ge gehad hebben maar net heb je wel een, een goede antwoord gegeven dat is bedel het is niet gabar of nee wacht even het doet me nu dacht ik aan ja maar toch misschien heb je gelijk uh, eh, kijk, om te kijken of het gabar is of niet. Ja, precies. Dus eh, alif wa lam. Hadihi al jamilatun. In dat geval is het inderdaad eh, al bedel. Maar hadihi wardatun, dan is het zoals jij zei, gabar. Dat klopt, het is gabar. Maar als je zegt hadihi al kijk, je zin is nog niet klaar. Dus dan heb je nog geen gabar gegeven. Als je zegt, hadihi al-warda, hadihi al-wardatu. Dan, degene die luistert naar jou, die verwacht nog meer. Met andere woorden, al-warda is in dit geval geen gabar. Maar zonder alif lam is het wel gabar. Hadihi wardatun. Je kan daar stoppen. Dan zeg je, dit is roos. En dan is degene tegen wie je praat tevreden. Dus het is inderdaad gabar. مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره وهو منعوت جميلة is naat zoals we gezien hebben inderdaad dat klopt dus je hebt het goed gezegd maar het ging hier om هذه dat het mabni is في محل رفع Met de volgende zin. لا تحتقرن أحدا لا تحتقرن أحدا Vertaald Je moet niemand kleineren لا تحتقرن أحدا Wie doet الإعراب hier? تفضل أخي بن مسعود لا آه، لا هي مبنية على السكون لا محل له من الإعراب تحتقرن آه، في مضارع مبني على الفتح لاتصال به النون آه، التوكيد الثقيلة في محل في محل يجزم أحدا آه، في آه، لا مفعول به منصوب أحسنت heel goed dus لا إس لا الناهية تحتقرن إس فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة مبني على الفتح مبني على الفتح في محل جزم فارون جزم لأن لا إرفور staat لا الناهية en dan is ضمير مستتر تقديره أنت dat الفاعل ان أحدا اسم inderdaad مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره عندنا dan hebben we شربت الدواء الذي وصفه الطبيب الطبيب عفوا شربت الدواء الذي وصفه الطبيب Allah, wie doet hier de Arab van? jullie kunnen het ook in stukjes doen. je hoeft niet alles te weten. Gewoon wat je weet kun je even noemen. Sharibtu dawa'a. Ik dronk de geneesmiddel. Alladhi wasafahu tabib. Dat de arts voorschreef. شربت بطيس الإعراب de شربت شربت الدواء الذي وصفه الطبيب تفضل أخي بن مسعود شربت وصف الماضي مبني على السكون بريزة فور الاتصال به نعم بني باروك لأنه من الأفعال الثالثة أنتاج ضمير متصل مبني على مبني على الضمة في محل رفع فاعل هيرخوت دات إس خوت آه، omdat تاء متحركة درختر ستات تاء المتحركة يبقى دات خنوت شربت إس فعل ماضي مبني على السكون أن التاء ضمير متصل وفاعل مبني على الضم شربت في محل رفع dat في خط فاذر الدواء فتس الإعراب فان الدواء شربت الدواء اكهب اكدرونك the medicine wat الاعراب de Arab تفضل اخي Faddal Achie مفعول به منصوب نعم نعم ذات يسير خد مفعول به منصوب خوان آه، منصوب ذات يسير نت مبني الذي ما هي رسالة مولك ذات يبقى نخلي خاط ذات بدل البدل ان هي فوقت الدواء دوس أي اسم مبني على السكون في محل نصب فمحل نصب وضت هاي فولخت الدواء وصفه الطبيب وصفه الطبيب في دوت الإعراب دارفون وصف بتكنت فورس خريفة الها دات سلات اوب د مديسين ان الطبيب دات از دا ارتس دوش زو اتش دات ويت وات از دان الإعراب دارفون وصفه الطبيب نعم تفضل أخي ابن مسعود وصف وصفه وصف الفعل الماضي مبني على السكون على الفتحة آه، والضمير آه، مستطير تقديره هو كلها آه، ضمير متصل مبني على مبني على الضمة في محل النصب نصل به نعم نعم هل خد ألين كيك وصف إسين دات فعل ماضي مبني على الفتح أن يزيغ تمير مستتر يبدو دوز الفاعل مع الفاعل دي كومت دارنا دي كومت دارنا die komt daarna. Dat is at-tabib, dat is de arts. En je kan niet twee fa'ils in één zin hebben. Voor dezelfde fa'il. Je kan geen twee. Dus hier heb je geen damir mustatir. Maar de fa'il die komt daarna. En el-ha is inderdaad damir muttasil. في محل مبني fi مح في مبني على fi mahalli, nasb, نصب bihi. En أن tabib uiteindelijk wat is de araf van tabib? الطبيب طيب wat is الطبيب wat is الإعراب van الطبيب uiteindelijk de laatste het laatste woord wie wil het laatste woord hebben zuster Umm Samson تفضل is fa'il marfu' ahsan dat is fa'il marfu' en daarmee zijn we gekomen aan het eind van het behorend bij al-i'raab al-mahalli. Nou. Uh, zijn er vragen? Zijn er vragen of niet? Zijn er vragen over wat we gezien hebben? Tfaddal is het om zo zijn. Damir. Oké. <laughs> Zijn er vragen? Of geen vragen meer? Dat is mijn vraag. Oh, sorry, ik heb het niet gezien. Ik heb... Wat is Damir Mustatir? Ja, ik heb het niet gezien, sorry. <clears throat> ik zag het over het hoofd. Wat is damir mustatir? Ad-damir, dat is een verwijzing. Hè? Je verwijst naar, om herhaling te voorkomen, om herhaling te voorkomen, je zegt bijvoorbeeld, ik zag Mohammed en ik ging naar hem toe. Om herhaling te voorkomen, in plaats om te zeggen van ik zag Mohammed en ik ging naar Mohammed toe, vervang je die tweede Mohammed met hem. Dat is het damir. Uh, Ra'aytu Mohammedan, thumma dhahabtu ilayhi. Ilayhi. Dat is het damir. Over algemeen. Dus je vervangt iets. Maar damir mustatir betekent dat die damir niet zichtbaar is. Mustatir betekent letterlijk uh, verborgen. Hij is niet zichtbaar. Zoals bijvoorbeeld je zegt... Uh, Ra'aytu Muhammadan jalisan. Faqala li. wat is het. Dus Mohammed, ik zag Mohammed zittend. En toen zei hij tegen mij. Qala li. Hier heb je fa'il van Qala, dus degene die eh, heeft gezegd dat is Mohammed, maar je hebt Mohammed niet nog een keer herhaald. Je, je hebt helemaal niks... Eh, je hebt Mohammed nergens mee vervangt. Je hebt gewoon Qala li gezegd, zij tegen mij. In het Arabisch is het dus wel mogelijk, je hoeft geen hij te zeggen. Qala li zij tegen mij. En dan is hier uh, dus de verwijzing naar degene die tegen mij zei, in dit geval Mohammed, is mustatir, is verborgen, is helemaal niet zichtbaar. Dat is het damir al-mustatir. Barakallahu fil jamia. Zijn er nog andere vragen? Oké, zo niet, dan gaan we naar hoofdstuk 25.